In 2009 verdienen 29 topmensen van 16 instellingen meer dan 188.000 euro per jaar. Vorig jaar zou dat aantal niet minder zijn geworden. Voor wethouder Dekker is de maat vol. Het bedrag dat sommige bestuurders vorig jaar alleen al aan salarisverhoging kregen... is volgens de wethouder meer dan sommige gezinnen hebben om het hele jaar van rond te komen. Vooral bestuurders en directeuren van medische instellingen en woningbouwcorporaties verdienen meer dan de balken en de norm. De gemeenteraad van Den Haag moet nog met de maatregel instemmen. In Cairo is het parlementsgebouw ontruimd. Dat gebeurde nadat honderden anti-regeringsbetogers naar het gebouw waren getrokken en de ingang hadden geblokkeerd. Ze willen voorkomen dat leden van de Nationaal Democratische Partij van president Mubarak naar binnen gaan. De betogers dragen spandoeken waarop staat dat het Egyptische parlement is gesloten tot het regime is gevallen. Ook op het Tahrirplein wordt nog steeds gedemonstreerd. Volgens Al Jazeera zijn er net als gisteren veel mensen die voor het eerst demonstreren. President Mubarak zegt dat hij pas in september vertrekt als zijn regeringstermijn is afgelopen. President Sarkozy zegt dat zijn ministers voortaan beter vakantie kunnen houden in Frankrijk. Hij kondigde aan dat ministers voor buitenlandse reizen voortaan toestemming moeten vragen aan de premier en het kantoor van de president. Deze week werd bekend dat premier Fillon zijn kerstvakantie in Egypte op kosten van president Mubarak heeft doorgebracht. Ook minister van Buitenlandse Zaken Ayomari Marie is in opspraak gekomen. Zij ging met kerst naar Tunesië en gebruikte een vliegtuig van een vriend van de gevluchte president Ben Ali. De oppositie eist haar aftreden omdat ze juist naar Tunesië ging toen de protesten tegen Ben Ali aan de gang waren. Het weer, zonnige periode, temperatuur 5 graden op de Wadden tot 9 graden in Limburg. Morgen